dan met je arm te draaien. Tinkeling Island, oké? Vriendelijke glimlach op je Als je weer doet, zie je het niet. moet je tanden kunnen zien. Met je. Faster. En nog sneller. Nog sneller. Ja, dat weer En de andere kant. En nou allebei je armen. Daar weer aan. de andere kant op. En dan begin met je armen te draaien. Het Dan je wel niet al Met een smile. Met een glimlach. Doe hi. Lekker zo'n hi. Lekker doet het En als je is,